De schrijver wordt vanochtend van zijn huis aan de Leidse Kade overgebracht naar de stad Schouwburg, waar een herdenkingsdienst wordt gehouden. Onder andere Marcel van Dam en burgemeester Van der Laan zullen daar spreken. Daarna wordt het lichaam per boot naar begraafplaats Zorgvliet gebracht. De NOS zendt de uitvaart vanaf kwart voor elf uit op radio, tv en internet. Het omstreden nucleaire transport van Frankrijk naar Duitsland heeft vannacht een andere route gevolgd, waarschijnlijk om betogers te omzeilen. De trein zou langs de Belgische grens rijden, maar ging volgens de betogers over een zuidelijker traject. De trein vervoert 123 ton kernafval dat moet worden opgeslagen in een oude zoutmijn bij het Noord-Duitse plaatsje Gorleben. Daar worden vandaag 30 tot 40.000 demonstranten verwacht. In IJmuiden zijn gisteren de lichamen van een jong stel gevonden. In een woning vond de politie het lichaam van een vrouw van 19... die door een misdrijf om het leven was gekomen. Later werd bij een flatgebouw haar 21-jarige vriend gevonden... die vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd. De politie van IJmuiden onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Cuba is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat gisternacht neerstortte. Bij het ongeluk kwamen 68 mensen om het leven, onder wie drie Nederlanders. Volgens ooggetuigen was er een grote vuurbal in de lucht te zien. De Cubaanse luchtvaartautoriteiten hopen dat uit de gegevens van de zwarte doos blijkt waardoor het toestel neerstortte. De Nederlandse volleybalsters hebben op het WK in Japan met 3-1 gewonnen van Cuba. Het was de eerste wedstrijd van Oranje in de tweede ronde. De Nederlandse vrouwen moeten nog tegen Thailand, de Verenigde Staten en Duitsland. De nummers 1 en 2 van de pool gaan door naar de halve finales.